Velden met het NOS-journaal. Het uitdelen van hulpgoederen in het zuiden van Gaza is uitgelopen op een chaos. Op sociale media is te zien hoe een menigte van duizenden mensen in de buurt van de stad Rafah op een distributiecentrum afkomt. Ook zijn er schoten te horen. De hulporganisatie die de spullen uitdeelt zegt dat het team zich moest terugtrekken omdat de menigte te groot was. Journalisten in de omgeving melden dat er vanuit helikopters op de mensenmassa is geschoten... en dat er ook schoten vanuit tanks en machinegeweren te horen waren. Of er gewonden zijn gevallen is niet bekend. De provincie Zeeland kan niemand vinden om de Zeelandbrug op te knappen. Eh, het beweegbare deel van de brug is aan vervanging toe, maar geen enkele aannemer heeft zich ingeschreven. Vanwege de impact op het wegverkeer moet het werk volgend jaar in korte tijd gebeuren. De provincie denkt dat dat de reden is dat bedrijven de klus niet willen. Het CABR-oorlogsarchief is vanaf 1 juli digitaal doorzoekbaar in het Nationale Archief in Den Haag. In dat archief staan namen van mensen die in de Tweede Wereldoorlog met de vijand samenwerkten of daarvan verdacht werden. Begin januari werd het namenregister openbaar, maar omdat er kritiek was op de lijst, omdat namen onterecht waren opgenomen, werden 25.000 namen geschrapt. Wie de dossiers van de personen digitaal wil inzien... moet daarvoor naar het Nationaal Archief en een onderzoeksbelang hebben. Voetballer Lamine Jamal heeft een megacontract getekend bij FC Barcelona. Het talent van 17 tekent bij tot 2031. Clubs die hem nu willen kopen moeten 1 miljard euro neertellen. Jamal debuteerde twee jaar geleden in het eerste elftal van Barcelona... en speelde sindsdien meer dan 100 wedstrijden. Het contract van Jamal gaat pas volgende maand in, want dan wordt hij 18. Minderjarigen mogen geen contract tekenen voor meer dan drie jaar. Het weer, regen, pas vannacht wordt het minder nat, maar buien blijven mogelijk.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 Een heerlijk relaxed programma. Gepresenteerd door Charles Duif bij ZFM Zandvoort. gewoon van je, omdat jij bent zoals je bent. En ik hou van jullie luisteraars, omdat jullie zijn zoals je zijn. bent, moet ik zeggen. En eh, ja, lekker luisteren naar Tussen App en Vloed. Want eh, tot middernacht ben ik er en morgenochtend om 9 uur ben ik er wel weer om de week door te zagen. Druk duifje dus. jaren, eind jaren 60 schat ik in. De Ivy League met eh, Funny How Love Can Be. Wat eh, is het toch grappig hoe de liefde kan verlopen om het maar eens vrij te vertalen. Het is ook heel grappig. Dit is mooi hoor, dus Enya. Het nummer heet Okam, Okam Emmanuel. Okam. And Winter Came. Dit was natuurlijk Nia met Okam, Okam, Emanuel. Het eerste verzoekje van vanavond is voor Annemieke Vos. Nou Annemiek, toen ik jouw gezicht voor het eerst zag... wist ik het meteen. Dat is een hele trouwe luisteraar. so mensen dat nou eens wat meer tegen elkaar zouden zeggen. Toen ik jouw gezicht voor het eerst eh, zag, was ik meteen verkocht. Ja, je hoeft natuurlijk niet op iedereen uh, smoor verliefd te zijn. Maar je kan wel lief zijn voor iedereen. En eh, daar, draagt dit liedje, oh, daar draagt dit liedje wel aan toe. Bij, zeg maar. Hè? Het is een goede zangeres op de eerste plaats. En een prachtig nummer. Ook trouwens gezongen door George Michael. Dat is ook niet verkeerd om naar te luisteren hoor. Ik ga ik een andere keer wel eens voor u draaien. Deze was voor Annemieke Vos. Annemieke, ik hoop dat je er weer eh, volop van genoten hebt. Ik, eh, ik ga nou de ruimte met je kiezen. Ja, dan zou je zeggen, ja, de ruimte kiezen. Ja, de ruimte kiezen. Dat doe ik gewoon met eh, David Bowie. Hij zit al in zijn tin can. Here I'm sitting in my tin can. Far above the world. U kent het wel, hè? komt hij hoor. Hele in de verte in de ruimte.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 Love, This Is My Song. Nummer Kietepa, u kent het allemaal van Jacques Brel. De Franse uitvoering, maar een van de mooiste uitvoeringen vind ik toch de Engelse... van eh, niemand minder dan Dusty Springfield... En die ga ik voor u draaien. Nummer Kitepa. If you go away. When our love was new and our hearts were high. dus je moet even overnieuw beginnen. Eh, dat is, vind ik oneerbiedig van haar hoor. Dat ze nou ineens uh, verderop springt in het nummer.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 En... Koks is het niet eens met eh, de meneer die zijn dochter probeert af te pikken. Luister maar. O schat, er komt een dag, ik moet er niet aan denken. Het leven zal je wenken, dan zeg je ons gedag. O schat, er komt een dag dat ik met je moeder samen zal sloffen door de straat. En o, oh, als je ons dan eens zag. We komen s'avonds thuis, waar het droevig is en leeg. Dat eenzaam klinkt en koud, zonder jouw blije lach. En jij, jij weet van niks, jij ziet mijn tranen niet Jouw ogen glanzen blij, jij hunkert en geniet. En ik, ik hou me goed, ik kleur je dag in goud. Zoals een vader doet, wanneer zijn dochter trouwt. De tanden op elkaar, leid ik je aan mijn arm. Het huis uit door de rij, van vrienden en van buren. De grote auto in en binnen enkele uren geef ik je weg aan iemand van wie je zei ik wil hem. En als je hem dan neemt, zul je onze naam verliezen. En een andere verkiezen die ik nu nog niet ken. Ik weet dat op die dag je jeugd is afgelopen. Dan gaat je kooitje open naar de tijd dat alles mag. Ik weet het wel, die dag zal ik als een klok doen klinken. De glazen zullen blinken en iedereen lacht. Maar eenzaam met je moeder ben ik van dan af oud. Of het zomer is of winter, wij hebben het altijd koud. En hij, die vuile dief, die minnaar met talent, die niet heeft hoeven doen om je te maken die je bent. De helft van ons geluk steelt die bij ons vandaan. En wat nog erger is, de helft van ons bestaan. Die vreemde, zonder naam of gezicht. God, wat haat ik die vent. Maar toch, als hij voor jou wil zorgen, dan laat ik hem erin Hou mijn verdriet verborgen, dan speel ik wel de gastheer die hem hartelijk onthoudt. Voor het laatst ben ik die dag de man waarop jij bouwde. Wat zal ik van je houden, de dag dat hij je haalt. We maken dat als ouder allemaal mee. Dat onze kinderen, of ons kind als je er maar één hebt... kiest voor eh, het huwelijk of samenwonen. In ieder geval voor het huis verlaten. hoewel de kans eh, vandaag de dag niet zo groot is. Hè? Want er zijn niet zoveel huizen. We hebben niet zoveel keus. Kinderen blijven heel lang bij hun ouders wonen. En krijgen ook steeds later kinderen. Ik heb me laten vertellen dat eh, ja, de meeste dames vrouwen eh, pas een kindje krijgen... als ze de 30 reeds volop zijn gepasseerd. Ik weet niet of het een goede ontwikkeling is. Ik heb daar geen mening over. Maar eh, ja, het is helemaal zo. We zitten schaars in de, in de woningen. En eh, kinderen zijn gedwongen om thuis te blijven wonen. Nou, als ik Gerard Koks mag geloven... is dat wel heel fijn voor de ouders. Want die beleven het geluk van hun kinderen. En dat gunnen we ze ook. De volgende is aan de beurt. En ik ga eens even kijken wat ik voor u klaar heb gezet. Oh ja, we gaan de hond even uitlaten als u het goed vindt. Me and you and the dog named Boo. up to the time after the summer rain. Will power made that old car go? and adore gezellig om samen even de hond uit te laten. Nou, wel. Ik kreeg vanavond weer een opsporing verzocht. Voordat ik eh, hier naar de studio kwam, nou. Maar ook mensen die in het bos liepen te wandelen... en gewoon weer bedreigd werden door allerlei vreemde figuren. Die uh, alleen maar uit zijn om geld en narigheid eh, te veroorzaken, helaas. Dit is Justin Hayward. Moody Blues. running water. Time horizon. Look, and it's gone. The changing of the autumn tide, the hopes that live, the dreams that die. If I could have you by my side, I'd give it all away. album eh, Songs in White Satin. Waar ah, dat ik Moody Blues, nummer van eh, de hand van Justin Hayward, die het ook zong. Ja, prachtige nummers allemaal. En, eh, Moody Blues komen ook regelmatig voorbij in het programma. Tussen app en vloed.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 coração. Shania Twain. Prachtig. Wat een stem. Je zal er maar mee gezegend worden, luisteraars. Bij geboorte als dame. En ook als heer kan je een hele mooie stem uh, toebeeld krijgen van ons liefheer, hoor. Voor zover ons liefheer daarmee betrokken is, dat weet ik allemaal niet, hoor. We zijn nog maar net begonnen met het programma. Nee, nee, het eerste uur is weer zo wat voorbij, luisteraars. Maar ik ben nog een vol uur bij u straks, dus blijf luisteren naar Tussen App en Vloed bij ZFM Zandvoort. white lace and promises A kiss for luck and we're on our way with his room to grow. And yes, we've just begun. Ja, u heeft ze vast herkend. De Carpenters met We've Only Just Begun. And I only want to be, luisteraars, with you.